Dit is dooral negens met het NOS-journaal. De strijd tegen Iraakse VN-gezant gezegd tegen de VN-veiligheidsraad. Volgens hem betekent de opmars het begin van het einde van het beoogde kalifaat in Irak. Sinds vorige maand proberen Iraakse en Koerdische militairen de stad van IS te bevrijden. zijn berichten dat de terreurgroep tienduizenden mensen uit hun huizen heeft verdrongen om ze als menselijk schild te gebruiken. De laatste tijd zijn zeker 35.000 inwoners van Mosul voor IS op de vlucht geslagen. Ongeveer 20.000 mensen zitten in opvangkampen. De Rotterdamse wethouder Snijder is belaagd door boze bewoners van de wijk Hoogvliet. Dat gebeurde op een informatiebijeenkomst over de komst van 12 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De bewoners zijn boos dat die in de wijk komen wonen. Tijdens de bijeenkomst in een sporthal was de sfeer al grimmig, meldt RTV Rijnmond. Op aandringen van de politie vertrok de wethouder van Leefbaar Rotterdam voortijdig. Een tiental mensen achtervolgden hem. Er werd uitgescholden, werden leuzen geroepen en mensen schopten tegen zijn auto. politie heeft niemand aangehouden. De pluimveesector is tevreden over de ophokplicht die per direct is afgekondigd. De Nederlandse vakbond Pluimvee heeft er vertrouwen in dat de maatregel effectief zal zijn tegen de verspreiding van vogelgriep. Alle pluimveebedrijven in Nederland moeten hun vogels binnenhouden. Het is een voorzorgsmaatregel omdat het virus onder meer in Duitsland is vastgesteld. In Nederland zijn ook dode watervogels aangetroffen die vogelgriep hadden. Vermoedelijk gaat het om de H5N8 variant. Dat wordt nog onderzocht. De oefeninterland Nederland-België is geëindigd in een gelijkspel. In de Amsterdam Arena werd het 1-1. Davy Klaassen schoot in de eerste helft een penalty binnen... en Carrasco maakte na rust gelijk. Drie spelers van Oranje gingen geblesseerd het veld af. Schaars, Jansen en Lens. Het weer vannacht klaart het in het noordoosten soms op. Gaat het licht vriezen en er is kans op mist. Op andere plaatsen blijft het bewolkt en ligt de minimumtemperatuur net iets boven nul.